Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft president Obama een schriftelijke felicitatie gestuurd... naar aanleiding van de Amerikaanse actie tegen Bin Laden. Hij prijst de moed en vastberadenheid van degenen die erbij betrokken waren. Rutte zegt in zijn felicitatie niet dat het mooier was geweest als Bin Laden levend was gepakt. Dat zei hij vanochtend wel, hoewel hij er toen meteen aan toevoegde dat dat waarschijnlijk ondoenlijk was geweest. De politie heeft de twee mannen vrijgelaten die ervan werden verdacht dat ze iets te maken hadden met de duinbranden in Noord-Holland. De mannen van 19 en 20 waren aangehouden omdat ze naar brand roken en zwarte vegen hadden op hun handen en gezicht. Het onderzoek is gebleken dat de twee op het strand vlakbij de brand in Schorrel een tractor met pech hadden geholpen. Het is niet zeker of de drie duinbranden die gistermiddag oplaaiden zijn aangestoken. De brandweer gaat nog de hele nacht door met het blussen van de grote duinbrand bij Schorel. De gemeente Bergen zet daar 160 brandweermannen voor in. Ze krijgen hulp van de landmacht. Een deel van de militairen gaat de grond omploegen om de ergste hitte eruit te halen. Zo moet worden voorkomen dat de brand opnieuw opleidt. Een gebied van ongeveer 100 hectare is afgebrand. Rotterdam heeft sinds vandaag een Koen Daarvoor is de Marathonweg omgedoopt. Burgemeester Abu Talib onthulde vanmiddag het straatnaambord met de naam van de oud-linksbuiten van Feyenoord. Dat gebeurde in aanwezigheid van de weduwe van Koen Molijn. De voetballer overleed op 4 januari van dit jaar op 73-jarige leeftijd. Gemeentewerken in Rotterdam gaat kopieën van het straatnaambord van de Koen Molijnweg verkopen...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 Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. <laughs> Goed hè? En we hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En eh, Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk eh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe, maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat, begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders red je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je nee, nee, het gaat natuurlijk, ja. hè, dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend En op 4 Salvatore Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilver Robbie, ja, die moet, eigenlijk, moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dus dat, vind heeft, vind, dat vind ik ook, dat vind ik ook. <laughs> <laughs> <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en woorden in betonnen dozen met flink veel glas dan kun je zien Hoe of het bankstel staat bij Mien En de dress waar met plastic rozen En langs het tuinpad van mijn vader Zag ik de hoge bomen staan ik was een kind en wist niet beter Dan dat het nooit voorbij zou gaan De dorpsjucht klit wat bij elkaar In minirok en bietelhaar En joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht De nieuwe tijd, net wat u zegt Maar het maakt me wat melancholiek ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? le bal des gens bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la musique. permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage qu'un mètre environ nous sépare, nous vaurons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourit qu'ils se méfient. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien regard des parents, si le retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et eh bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur permettront d'être sage comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Juste avant le mariage. Salvatore Adamo, die stond op 4 in de uh, top 1000 evergreens van Radio Nostalgia. Oh, op de vijfde plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met eh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op 7 Abba, uh, A, eh, Abba bedoel ik. niet Abba, Abba. Oh, Abba. <laughs> I have a dream, laat me horen daar. <laughs> Oké, komt je aan. Ramona, I... Mona Pomona will meet beside the water. summer day when I kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act Two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can break the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lovesome? can take Ja, nou. dat was ABBA. Nou ja, dag. ABBA. <laughs> Wat betekent dat we eh, dat, nou, eh, nou Joop? Anifert, Björn. Weet ik veel wat dat... Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk ABBA. I Have a Dream. Op 8 eh, in de top 1000 van Evergreens van Radio Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. vandaag zit hij in de schaduw, Mo. Boudewijn de Groot met dit <laughs> testament. Daarna op 9 Fats Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met Living Doll. Maar, dan moet ik even bijzeggen dat dit niet de origineel is. En dat krijg je als je, als je ze direct op de, <laughs> op de cd zet en niet eerst afluistert. Inderdaad, met de jongvans. van. luisteraars thuis, eh, Joop van heeft zijn bril vergeten.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 real let's get on with the important business, shall we? You're right, Michael. Get down and get with it. Wait, Rick, do the speech. Hey, kid. it doesn't matter what you are. Punks, skin, rascals, wolves, walkers, even heat, tigwins. Everybody, everywhere, stop snogging me. Cause if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're on the last freedom located out of nowhere city. We haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying sleep and war, living out. Got to do my best to please, just Does anybody know where the toilets are? Mike? What's all this money really have to go to charity? Ah, Michael! Hi, Cliff, it's me! Who are you? Oh, great joke, your majesty. Got yourself quiet. de The Young Ones met uh, Cliff Richards eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met de Golden Voice, He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. in een villa wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond, die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. wat lig je hier stil? Langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad op stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaamaan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. lente zo Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg.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 Whisper to me, tell me do is blind Make up your mind I've got to know Should I hang up Or will you tell him He'll have to go You can't say the words I want to hear While you're with another man answer yes or no Darling, I will understand Put your sweet lips a little closer to the phone Let's pretend Hij take your heart away. Ja, ja, je mag het nu zeggen, kerstman. Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas zit de het over. nee, die komt eh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, Rio. Eh, Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol, Casian. Witteke van Dort, jawel. Ja. Een hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Gamelan. In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kanten. Tempo doel tempo doelo in dat verre, verre land. Ach, Cassian, het is voorbij. Kasjan het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Cassian, het is voorbij. voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng Lor, sajerlodde, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, gerbraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. schilderij hangen. Dat verpeert natuurlijk Indië, ja. doe beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Eerlijk klerk sublie. Hij komt ook nooit meer langs. Ach, Cassian, het is voorbij. Cassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij.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 Regrets, I've had a few, but then again to mention I did what I had to do Saw it through without exemption I planned each charted course Each careful step along the byway And more much more than this. I did it my van gehoorzaamheid, dat tikt alweer. Dat betekent dat deze live-uitzending van Golden ZFM aan het einde komt. We gaan nog één nummer voor u draaien tot aan het nieuws van 9 uur. En dat doen we met uh, Bill Haley in de Rockers, Rock Around the Clock.